Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt voorlopig geen... Na een urenlang debat in de Eerste Kamer bleek er geen meerderheid te zijn. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord met het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Staatssecretaris Bleker kwam tijdens het debat in de Senaat met een compromis. Hij wil afspraken maken met slachterijen en de islamitische en joodse gemeenschap. Of er een meerderheid is voor dat voorstel is nog onduidelijk. Het CDA wil de verhoging van de maximumsnelheid in een aantal gevallen blokkeren... De partij is voor verhoging van de snelheid, maar alleen als de wegen daarvoor geschikt zijn. Het CDA wil geen extra geld uitgeven aan het veiliger maken van wegen. Minister Schulz wil ruim 100 miljoen euro steken in aanpassingen, maar het CDA blokkeert dat, waardoor de minister haar plan moet veranderen. Het dodental door de aanslag in Luik is opgelopen tot 5. 122 mensen raakten gewond, een aantal van hen is er slecht aan toe. Een man gooide gistermiddag granaten naar een volle bushalte. Ook schoot hij om zich heen met een geweer. Twee jongens, een oude vrouw en een peuter, kwamen om het leven. De man is zelf ook dood, mogelijk pleegde hij zelfmoord. DAF Trucks in Eindhoven verlaagt opnieuw de productie. Een paar weken geleden werd het aantal vrachtwagens dat per dag van de band rolt al verminderd van 176 naar 162. Begin januari gaat het aantal opnieuw omlaag naar 142. Volgens DAF is de vraag naar vrachtwagens afgenomen. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting stelt zeven oud-commissarissen van de woningcorporatie SGBB aansprakelijk voor het wanbeleid van de directeur. Het fonds moest 39 miljoen euro bijleggen om de corporatie overeind te houden. Het fonds had de commissarissen gewaarschuwd dat bouwplannen van de directie te ambitieus waren. Toch keurden zij de plannen goed. Het weer vanuit het zuidwesten regen met kans op onweer en zware windstoten. Aan zee trekt de wind even aan tot stormachtig, kracht 8.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 Je liet de zon weer schijnen. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou de trouw, want door jou ben de lucht dat gaat fout. Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. Fijne dagen.